Ember Brandsen met het NOS Journaal. Bij een recyclingbedrijf in Moerdijk woedt een grote uitslaande brand. Voordat de brand ontstond was er een ontploffing. Eén persoon met brandwonden is ter plekke behandeld. Er zouden geen mensen in het gebouw zijn geweest toen het vuur uitbrak. De brand is bij het bedrijf Remondis, dat onder meer fotopapier en folie recycelt. Er komt veel rook vrij, zelfs in Breda, 25 kilometer verderop, is de rookpluim te zien. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. In januari 2011 brak in Moerdijk brand uit op het terrein van Chemiepak. Het duurde toen uren voordat de brandweer dat had gedoofd. De samenwerkende hulporganisaties zetten de inzamelingsactie voor Nepal voort. Naar aanleiding van de nieuwe zware aardbeving van vanochtend is besloten de hulpactie op Giro 555 nieuw leven in te blazen. Tot nu toe heeft de actie al bijna 19 miljoen euro opgeleverd. De nieuwste beving had een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. Er zijn zeker 40 doden gevallen. Hollandse geitenkaas krijgt van de EU een beschermde status. Dat betekent dat zulke kaas voortaan alleen Hollandse geitenkaas mag heten... als die in Nederland is gemaakt met Nederlandse geitenmelk. Ook moet de kaas op traditionele manier zijn bereid en gerijpt. De sector is blij met het keurmerk. Jaarlijks wordt er ongeveer 220 miljoen liter geitenmelk geproduceerd... waarvan een deel tot kaas wordt verwerkt. Het achtjarige jongetje dat zondag van de bodem van een zwembad in Stijn is gehaald, is overleden. Dat schrijft het zwembad op zijn site. Nadat het kind door medewerkers op het droge was getild, werd hij gereanimeerd. Hij is vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht. Het is nog onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In het noorden kan nog wat regen vallen. Het is 14 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog bij maximaal tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een normale avondspits in de Randstad. Dit zijn de files met minstens 5 minuten vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij knoppen Diemen 3 kilometer. En verderop bij de afrit Bunschoten nog eens 10 langzaam rijdend verkeer. Op de A9 Amstelveen-Diemen voor knooppunt Diemen 3. De A12 Utrecht-Den Haag bij Knoop het Gouwen 5 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid 7.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 Molly poppen terwijl het niet hoeft. bij je mij terwijl ze niet doet. Nu ga ik slecht in mijn Waar een mol in mijn schoen? Thunderdome in mijn hoofd ik ben een misselijk kind. kind. Was misschien niet meer Ik ben een misselijk kind.